Zo was er een stilzwijgende overeenkomst dat de VS met atoomwapens Japanse havens mocht binnenvaren. De conservatieve regeringen van Japan hebben de geheime akkoorden 50 jaar lang ontkend. De nieuwe premier Hatoyama, die vorig jaar aantrad, beloofde de regering transparanter te maken. De Rotterdamse oud-burgemeesters Bram Peper en Ivo Opstelten vinden dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam opnieuw moeten worden geteld. Ze vinden dat er inmiddels zoveel onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen dat dat nodig is. Zo bekende gisteren een Rotterdammer dat hij twee keer heeft gestemd nadat hij drie aan hem geadresseerde stempassen had ontvangen. Schiphol gaat met onmiddellijke ingang extra controles uitvoeren in de drankenafdelingen van de Sea by Fly winkels. Kleinere winkels waar vloeistoffen worden verkocht stoppen ermee. Onlangs liet de onderzoeksjournalist Alberto Stegeman zien hoe hij de vloeistof in een op Schiphol gekochte fles verving. Daarna liet hij de fles verzegelen in een plastic tas. En met die verzegelde tas kwam hij zonder problemen door de beveiliging van Schiphol. Op Cyprus is het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Het lijk dat na een tip werd gevonden blijkt na DNA-onderzoek inderdaad dat van hem te zijn. Eind vorig jaar werd het door onbekenden opgegraven. Het motief is nog altijd onduidelijk. Papadopoulos was van 2003 tot 2008 president van Cyprus. Het Duitse postbedrijf Deutsche Post heeft vorig jaar weer winst geboekt, na het rampzalige verliesjaar 2008. De netto-winst kwam uit op 644 miljoen euro. In 2008 werd er nog een verlies van 1,7 miljard euro geleden. De winst is vooral te danken aan flinke besparingen. Het weer, als nevel en mist zijn opgetrokken, komt de zon op. Op de meeste plaatsen Blijft dat zo vanmiddag?